Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Lochem wordt vandaag opnieuw begonnen met het hijsen van onderdelen van een nieuwe brug. In februari ging het mis toen een boogdeel uit een takel naar beneden viel. Twee bouwvakkers kwamen om het leven en twee anderen raakten gewond. Het takelen gaat deze week op een andere manier. Dat moet van de arbeidsinspectie. Deze verslaggever van Omroep Gelderland vertelt hoe precies. Vorige keer hebben ze de hijspunten op het einde van eh, de bogen gezet. En nu gaan ze de hijspunten meer naar het midden doen. Ze noemen dat de handtasmethode. Net als dat je een tas oppakt. Zo gaan ze die delen ook oppakken en omhoog hijsen. Dan hebben ze ook nog aparte materialen ertussen zitten. soort instrumenten waardoor ze echt heel fijnmazig kunnen gaan sturen. En eh, de, de, de, delen kunnen gaan bewegen. Zodat ze echt... Eh, zijn. Waardoor het de vorige keer misging is nog steeds niet duidelijk. Dat onderzoekt de arbeidsinspectie nog. De Israëlische premier Netanyahu staat vandaag voor de rechter. Hij is verdachte in een fraudezaak. De aanklachten zijn onder meer omkoping en schending van vertrouwen... zegt correspondent Nasra Habib Allah. Zo zou hij onder andere een mediabedrijf hebben omgekocht... om zo positieve berichten over hem de wereld in te sturen. Hij zou ook hele luxe, dure cadeaus van een rijke zakenman hebben gekregen... in ruil voor politieke gunsten. Netanyahu zegt dat alle aanklachten vals zijn... en dat getuigen onder druk zijn gezet om een verhaal te verzinnen. Als hij wordt veroordeeld kan hij 10 jaar krijgen. En een kerstboom in het centrum van Den Bosch is een magneet voor brokkenpiloten. Vrijdagnacht werd hij tijdens een achtervolging omvergereden door de politie. Dat was al de zoveelste keer, vertelt de initiatiefnemer. Heb je even? <laughs> ja, de strengen werden kapot getrokken door Van, Dalen. Eh, er is eh, ze zijn erin gesprongen. Eh, hij is omgevallen door de wind. Dus we hebben genoeg, genoeg meegemaakt. Ja. Nog nog een ongeluk hier. Nou ja, een klein ongelukje. We hadden een man met een driewieler die eh, de goedbonnen uit de, eh, de kerstboom haalde. En die heeft de bocht wat kort genomen, laten we het zo zeggen. Inmiddels hangen er geen glazen ballen meer in, maar zijn ze van plastic. De boom is een zogenoemde wisselboom. Er liggen cadeautjes en tegoedbonnen voor mensen die krap bij kas zitten. Het weer nog veel grijs en af en toe wat motregen... maar op de meeste plekken is het vandaag droog. Het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen.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 I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dulce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I I do not know what you heard about me. What a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no firms, you can't see. Then I'm a motherfucking PIMP. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me if you fucking with me. I'm a PIMP. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch. I'm a PIMP. Come get money with me if you're curious to see how it feels to be with a PIMP rolling the pins with me my V, I'm Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good, like girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. Pull up this chain, get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on baby shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, hey nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now, Nick, my bottom bitch, she always come mama with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need four TVs and AMGs for the six. Home make a pimp rich. I ain't paying, bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. That I'm a motherfucking PIMP. I don't know what you heard about me. Uh-huh but a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. That I'm a motherfucking P.I.M.P. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business.